Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De eerste Stijnse onderhandelaars in ruim een jaar is positief verlopen. Dat heeft de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken gezegd... die de bijeenkomst in Amman leidde. Hij benadrukte dat er nog lang geen sprake is van een doorbraak in het vredesproces. Volgens hem is het vooral belangrijk dat de partijen elkaar weer in de ogen hebben gekeken. Afgesproken is dat de gesprekken later worden hervat, wanneer is onduidelijk. Het rechtstreekse overleg tussen Israël en de Palestijnen werd gestaakt in september 2010. De Palestijnen braken het af uit protest tegen de bouw van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Het lijk dat is gevonden op het landgoed van de Britse koninklijke familie lag daar al 1 tot 4 maanden. Het lichaam is van een jonge vrouw die waarschijnlijk is vermoord. DNA-onderzoek moet duidelijkheid geven over haar identiteit. Het lichaam werd op nieuwjaarsdag door een wandelaar gevonden in het bos van landgoed Sandringham bij Norfolk. De Britse koningin Elizabeth bracht daar de feestdagen door. Een Amerikaanse militair die afgelopen weekend met explosieven werd opgepakt op een luchthaven in Texas, zegt dat hij had vergeten zijn uit zijn tas te halen. De man is mijnopruimer van een elite-eenheid in het leger en werd op oudejaarsavond aangehouden. Tegen de FBI heeft hij nu verklaard dat hij de tas niet had gebruikt sinds hij in april terugkwam uit Afghanistan. Volgens hem is het gebruikelijk om daar met twee pakketjes explosieven te lopen. De FBI twijfelt aan zijn verhaal omdat de man een week eerder ook al op het vliegveld was betrapt. Toen had hij een rookgranaat in zijn tas. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op stevige buien met zware windstoten.